Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Tilburg is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Dat gebeurde kort na middernacht aan de Heuvelring in het uitgaanscentrum. De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij de arrestatie werd een waarschuwingsschot gelost. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De toedracht van het schietincident in Tilburg is nog niet bekend. Ook is onduidelijk hoe ernstig het slachtoffer gewond is. Oekraïne heeft nog altijd de controle over de chemiefabriek Azot... in de zwaar belegerde stad Severodonetsk. Dat zegt de gouverneur van de regio Luhansk. Eerder zeiden de pro-Russische separatisten dat in de fabriek 300 tot 400 Oekraïnse strijders vastzitten. Maar volgens de gouverneur klopt dat niet. Hij zegt dat er geen sprake is van een blokkade en dat de Oekraïnse strijders juist bezig zijn om de Russen terug te dringen en te vernietigen. Oekraïne zegt dat ongeveer 800 burgers zich verbergen in de schuil onder de chemiefabriek. Zangeres Anouk is op een vol Malieveld in Den Haag getrouwd met haar verloofde Dominique Schemmekens. Ze deed dat tijdens een concert dat ze gaf voor 40.000 mensen. Ze kleden zich om en verscheen in een witte jurk op het podium waar het huwelijk werd voltrokken. De gemeente Den Haag had voor één keer het Malieveld aangewezen als trouwlocatie. Anouk, die 47 is, leerde de 19 jaar jongere Schemmekens kennen... toen hij basketbalcoach was van haar oudste zoon. Het is haar derde huwelijk. Het Nederlands elftal heeft de derde wedstrijd in de Nations League gelijk gespeeld tegen Polen. Het werd 2-2. Oranje kwam 0-2 achter, maar door doelpunten van Klaassen en Dumfries werd het gelijk. In de slotminuten kreeg Depay nog een penalty, maar die miste hij. Oranje blijft eerste in de pool. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 8 en 12 graden. Daarna opnieuw een zonnige dag, maar ook stapelwolken. Het wordt 19 tot 24 graden. Na het weekend blijft het droog met geregeld zon. Maandag is het wat koeler. Later in de week kan het lokaal zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort.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 Zijn gulp opende en sans mijn ogen begon te bevochtigen. Ja precies, alsof er een enkeltje in je oog mist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik een beetje liefde, een beetje liefde.